Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Doorman krijgt vandaag bezoek van de Liberiaanse president Ellen Johnson Sirleaf. Ze gaat aan boord als het schip is aangekomen in de Liberiaanse havenstad Monrovia. De Karel Doorman is in West-Afrika om medische hulpgoederen af te leveren voor de strijd tegen ebola. Woensdag loste het schip spullen in de Sierra Leone hoofdstad Freetown en vrijdag in Guinea marineschip vertrok 2,5 week geleden uit Den Helder... met aan boord onder meer mobiele laboratoria, tientallen vrachtwagens en ambulances... en miljoenen plastic handschoenen. In België is vandaag de eerste dag van een actie van de vakbonden. Vakbondsleden in verschillende sectoren leggen in vier provincies het werk neer. De volgende twee maandagen gebeurt dat in andere provincies. En op 15 december is er een landelijke stakingsdag. De bonden protesteren tegen de bezuinigingen van de nieuwe regering. Premier Michel wil 18 miljard euro besparen door onder meer de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar en kinderopvang en onderwijs duurder te maken. Door de staking liggen veel bedrijven stil, zijn overheidsinstellingen dicht en rijden er nauwelijks treinen. Vanuit Nederland is er waarschijnlijk geen treinverkeer mogelijk naar België. De baby die gisteren in een waterafvoerbuis in Sydney werd gevonden... blijkt daar zes dagen te hebben gelegen. De politie zegt dat het jongetje zeven dagen oud is... en een dag na zijn geboorte in de buis is gedumpt. Het is een raadsel hoe de baby al die tijd heeft overleefd. De zuigeling werd ontdekt door fietsers... die in de voorstad Quakers Hill uit een put gekrijs hoorden. Hij was vermoedelijk door de nauwe opening van de put in de buis geduwd en is daarna bijna 2,5 meter gevallen. Het jongetje ligt in het ziekenhuis, hij is er slecht aan toe, maar is niet in levensgevaar. Zijn moeder wordt verdacht van poging tot moord. Welzijnswerkers roepen op niet te snel over haar te oordelen. Het weer, bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Van het westen uit geleidelijk droog, minima rond 8 graden. Overdag vanuit het westen geregeld zon. In het oosten eerst nog bewolking en mogelijk een bui.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 I get blown all around the world. What to make of it? Oh, I don't know. What's the meaning of it? say you Oh, I hope Have you forgot about it? Oh, I hope so. Did you never ever wonder why?